Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De huren in de vrije sector zijn in een jaar tijd met ruim 8,5% gestegen. Volgens een huursite betaal je nu gemiddeld 18,30 euro per vierkante meter. Het gaat dan om de huur voor nieuwe bewoners. Want als je al in een huurwoning zit, dan mag de huur niet onbeperkt worden verhoogd. Wel zijn er grote verschillen. In Rotterdam ging de huur gemiddeld 9% omhoog. Terwijl je in bijvoorbeeld Almere en Helmond juist minder betaalt dan een jaartje terug. Er is een jongen van 16 opgepakt voor twee explosies in Amsterdam vorige maand. De politie houdt er rekening mee dat hij explosieven heeft geplaatst vanwege een ruzie om een gestolen kledingstuk. Volgens de politie denken mensen vaak dat er zware criminelen achter zulke aanslagen zitten. Maar ze zien ook dat simpele ruzietjes soms met vuurwerkbommen worden uitgevochten. Vorig jaar is er meer geklaagd over lawaai door Schiphol dan het jaar daarvoor. In totaal kwamen er ongeveer 187.000 meldingen binnen over geluidsoverlast door vliegtuigen. En dat is een stijging van ruim 7 Heel opvallend is dat trouwens niet, want er vlogen ook meer vliegtuigen van en naar Schiphol. En elektrische auto's worden meer verkocht. Maar volgens onderzoek van de AWB is nog steeds 28% van de mensen niet te porren voor zo'n elektrische wagen. Harm 7, auto-expert bij de AWB, vertelt waarom dat is. Nederlanders lijken wat onzeker omtrent de elektrische auto. Ze zijn best bereid om een investering te doen voor het milieu, maar dan willen ze wel zekerheid. En ehm, het gaat bijvoorbeeld over de hoogte van de motorrijtuigenbelasting. Ook vinden ze de aanschafprijs al jaren te hoog. Er zit op dit moment een gat van 14.000 euro tussen de prijs van een nieuwe elektrische auto en de prijs die Nederlanders daarvoor zouden eh, willen betalen. Ja, gewoon een veel te duur prijskaartje dus. Toch verwacht Harm dat het aantal elektrische auto's de komende jaren wel meer zal worden door de snelle ontwikkelingen. Heb ik nog wat weer voor je. Vanmiddag een mix van zon, wolken en heel soms nog een buitje bij een graad of 10.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 Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Ik ben het tweede uur begonnen met Email by Heart van Britney Spears. Gevolgd door Aisha van Kellet. En we gaan door met There's Nothing Like This van Cher. For a nation has its flaws. If I Let You Go van Best Lotgenotengroep. Lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met kanker. Heb je ervaring met kanker? Of ben je naaste van iemand met kanker? Er komt veel op je af. En ook, jaren na de diagnose, is kanker vaak een onderdeel van het leven. In deze lotgenotengroep wisselen deelnemers ervaringen uit... bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies Naasten van mensen met kanker zijn van harte welkom om aan te sluiten. Wij vinden het heel waardevol om vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek te gaan. De groep komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf uur. Heb je belangstelling om bij deze groep aan te sluiten? Neem dan contact op met Esther Madeira 06 199 49748. 06 199 49748.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 Ook samen op zondag. Vind je het zondag ook zo lang duren? Kom dan gezellig naar Pluspunt. Van 11 tot 3. De eerste en de derde zondag van de maand wordt er een warme lunch bereid. Voor en na het eten doen we een spelletje en wordt er wat gedronken. Aanmelden kan tot en met donderdag ervoor via de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. En de kosten zijn 9,75. De belbus rijdt op die zondagen speciaal voor ook samen. society Dit was Shania Twain met From This Moment On. Gevolgd door Vaya Com Dios, What a Woman. En we gaan door met Hio da la Luna van Meccano. luz. Samen doen. Creatief aan de slag. Een kaartje leggen of een potje joelen. Ben je klaar om over de drempel te stappen, de kwast er hand te nemen en jezelf te verrassen? Onder begeleiding van kunstenaar Billy tovert iedereen iets moois op het doek. Heb je meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of joelen, dan kan dat ook. Sluit gezellig aan. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee en wat lekkers.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 For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. zomer of winter. Altijd weer ZFM. You ask me if I love you. And I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly that mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes my eyes in high. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear. survive capsize At times I'd like to break you And drive you to your knees At times I'd like to break through And hold you endlessly At times I understand you And I know how hard you try I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares. skies and high. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. yesterday, yesterday. Coors is een Ierse band uit Dundalk... bestaande uit de zussen Sharon Core, viool... Caroline Core, drums... en Andrea Core is zang en tin whistler. En hun broer Jim Core, die speelt gitaar. Andrea beschrijft de Coors als een band met een Keltische pop-rockstijl. Het zijn vooral de tin whistler, de viool en het in het bijzondere stem van Andrea... die het Ierse geluid aan de muziek van de Coors geven. Hier zijn de Coors met... Don't Say You Love Me. is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag.